staat die Are You Sitting Comfortably van eh, IQ of IQ als je wilt. En daarvan hoor je Drive On. was dat van de compactdisc Are You Sitting Comfortably. Deze week nieuw op nummer 42 in de CD. Top 100. Vorige week verscheen er een ehm, CD-single <clears throat> van Brian Eno. Het is een, eh, een kleine CD-single, zo'n 3 inch. En erop staan vier stukken muziek. Het totale speelduur is 18 minuten en 33 seconden. En die CD-single heet Another Green World. Dat is een ehm, tv-serie. Ik dacht dat die werd uitgezonden door de BBC. Wat er ehm, onder meer op die CD-single te vinden is, is het volgende stuk Deep Blue Day. Hier is Brian Eno. Muziek was dat van de compact disc single Another Green World van Brian Eno. Die niet alleen een eh, ja, wereldwijd beroemd eh, muzikant is, maar ook eh, een redelijke naam heeft op het gebied van video art. Hij is regelmatig in musea te vinden met zijn videokunst. Eens even kijken wat er deze week uitgekomen is op Compact disc bij de Nederlandse platenmaatschappijen. Daar kun je terecht bij Polygram voor Singular Adventures of the Style Council. Tyree's scored a brand new house van Tyree en het classical album van Nana Mouskouri. Bij EMI I'm Never Gonna Change van José Feliciano. Bij Wea Love Dance van Ivan Lins. Bij BMG, dat is eh, Ariola, Virgin en RCA, daar zijn de volgende titels uitgekomen. Pop Classics van Lou Reed en Fruit at the Bottom van Wendy and Lisa. En tot besluit bij CBS Twins, de original soundtrack en Our Love Songs van Roy Orbison. En ook nog van Roy Orbison, Where Orbison, die hebben we ook straks. En de Best Loved Standards. En dat waren ze, de nieuwe cd's van deze week. Morgen zijn ze weer terug te vinden op pagina 355 van Tros Teletext. En dan gaan we nu naar een ehm, groep uit Engeland, gespecialiseerd in het maken van electropop. Je begrijpt het, ik heb het over um, Depeche Mode. Een band die in 1980 begon. In Amerika is hun muziek ook redelijk populair en dat gaat eh, zelfs zo ver dat de makers van de Chicago House muziek stukken muziek van die Mode eh, platen samplen om die als achtergrondje te gebruiken. Dat zegt eh, het nodige over <clears throat> de makers van de Chicago House muziek, denk ik. Die Mode gaf 101 concerten in Amerika. Het laatste concert was de Rose Bowl Stadium in eh, Pasadena in Californië. En daar is deze dubbele CD ook opgenomen. Hij heet dan ook 101. Er is trouwens ook nog een film van gemaakt. Volgens mij draait hij nog niet, maar er zal ongetwijfeld over niet al te lange tijd te zien zijn in de bioscopen. 101 dus van Depeche Mode Live. Luister eerst eens naar Strange Love, gevolgd door A Question of Lust. Depeche Mode was dat live van de dubbele CD 101, oftewel 101. We gaan over een ehm, minuut of acht naar de prijsvraag met Jan van Ditmars. Maar eerst weer een CD die net deze week uitkwam. Hij heet de Lou Reed Collection. Ehm, hij is uiteraard van Lou Reed en eh, er staan allemaal hits van hem op. En ook wat minder beroemde stukken. Ehm, Walk on the Wild Side staat er uiteraard op, maar die draaien we niet, want die is zo bekend. Luister eens naar Fishes, gevolgd door High in the City, Lou Reed van de Lou Reed Collection. feel too good, let me have my way. High in the city. High in the city. Watch out for that guy on your right seen him on the news last Saturday night. He was high in the city. High in the city. Hey, look, they're setting fire to that Jeep. There's not much you can keep high in the city. Here in the city. I wanna get high in the city. I wanna stay alive in the city city, high in the city. High in the city. So many people feeling low. And there's only one way to go to get high in the city. High in the city. Let's grab a pie, let's hit the park. I'll kiss and I'll hug you till it gets dark. Here in the city. Getting high in the city. de nieuwe verzamelaar van Louis, Hij heet eh, Louis Collection. En je hoorde Vicious en High in the City. Twee minuten over half elf is het geworden de hoogste tijd voor, ja zeg maar een soort de minuut van Ruud. Maar dan heet het anders, de prijsvraag met Jan van Ditmars. Dit is de trots, Jan van Ditmars. Dankjewel. Alsjeblieft Jan. Voordat we met de prijsvraag eh, beginnen wil ik eerst iets zeggen over de prijzen van vorige week en van twee weken terug. Dat, eh, de prijs van vorige week, dat is die Nick Ja. Die is nog niet uit, die kunnen we morgen ook niet versturen. Dus. Ja, maar e-, even geduld hè? Even geduld. En hetzelfde geldt voor de verzamel-cd 30 Years at the Marquis. Ja, dat was een import-exemplaar. Dat is een import-cd en die is nog niet binnen, maar hij komt wel. Goed zo. En dan nu de vraag van vorige week. We vroegen, wat is de bekendste hit van Nick Kershaw? En verschrikkelijk veel mensen hadden dat goed. I won't let the sun go down. Ja, go down on me geloof ik hoort er zelfs nog achter. Ja. Nee, I won't let... Ja, nou, ik weet ook niet meer, maar iets in die richting Jan. Goed. Ik dacht nummer 2 in de hitparade toen. Echt een hele dikke hit voor hem. De vijf cd's van Nick Kershaw, Works, die gaan naar Marcel van Geffen, Polsterstraat 1 in Bokstol, Jurgen Koolman, Papaverstraat 19 in Nijverdal, Twan van Asten, Dennenlaan 24 in Valkenswaard, mevrouw van Loon, burgemeester Verduinstraat 47 in Pernis. En de laatste die gaat naar Elisabeth Dollard, Lieststraat 55 in Den Haag. En dan de Tros CD klok Jan. Die gaat naar Joop den Hollander, Curaçao, Curaçaostraat 30 in Breda. Nou, die CD-klok die sturen we in ieder geval af morgen. Dus eh, dat probleem is ook alweer opgelost. Maar de winnaars van de CD's even geduld, maar we zijn je niet vergeten. Het komt eraan. Jan, de vraag voor de komende week. Ja, eh, de laatste tijd besteden we iedere week aandacht aan de compact disc video. We draaien één eh, nieuwe release daarvan. Mhm. En iedere week kun je ook in eh, een Tros TV-programma een compact disc video zien. En wij willen weten in welk Tros TV-programma dat is. Goed zo, als je het antwoord weet op die vraag, Zet je antwoord dan op een briefkaart en alsjeblieft uitsluit dat op een briefkaart en richt die aan de CD-show De Tros, postbus 6060 1200 GZ, goede zender in Hilversum. Dus de Tros CD-show. Huh? Postbus 6060 1200 GZ in Hilversum. Je dacht dat ik vergeten was om te noemen wat de prijs is. Nee hoor. <laughs> Oké. We hadden het al genoemd hè, in het vorige uur. Die promo-CD van Melissa Edwards, die kun je winnen de komende week. En eh, de levering daarvan is geen probleem, want die hebben wij op voorraad. Die ligt hier voor me. Goed zo. Vijf stuks. Dat was het weer, hè? Dat is die. Dankjewel. We gaan eh, terug naar 1982. Wat gebeurde er toen? Toen kwam onder andere de CD van Joe Jackson uit, Real Man. En het leuke was, na het verschijnen van die compactdisc kwam er ook nog een EP aan. Ehm, ja, een hele rare EP. Eh, op één kant, aan één kant was die maar bespeelbaar en hij draaide bovendien op 33 toeren. En daar stond het titelstuk op, Wheelman, in het Engels, maar ook nog drie Spaanse stukken van datzelfde album van Joe Jackson. En die waren op geen enkele LP of CD verkrijgbaar. Ik wil ehm, vanavond weer eens een stuk draaien van die EP. En eh, het heet Un Otro Mundo, oftewel Another World. De Spaanse versie dus. En daarna hoor je van de compactdisc Wheelman van Joe Jackson het titelstuk. Want dat is zo verschrikkelijk mooi. Terug naar 1982, Joe Jackson. body's really van alweer zeven jaar geleden. Je luisterde naar Joe Jackson. Eerst van de Real Man EP, zoals dat rare ding heette in het Spaans, in Otro Mundo. En net van de CD Real Man. Ja, dan kreeg ik deze week een CD en dat is een soundtrack van een film. Hij heet Tequila Sunrise. En daarop staan twee zeer bijzondere en interessante stukken muziek. Je luistert eerst naar The Church met Unsubstantiated en daarna Duran Duran met Do You Believe in Shame. De soundtrack heet dus Tequila Sunrise. staat op de soundtrack van de film Tequila Sunrise. Het is um, zeven minuten voor elf geworden. We zijn toe aan de laatste cd van vanavond. Van Roy Orbison kwam onder meer uit de cd Where Orbison. Hierop staan de zeldzame A- en B-kanten van zijn eerste singles. Ze zijn zo zeldzaam omdat het geen hits waren en niemand ze kocht in die tijd. Op LP en natuurlijk helemaal niet op CD is er ooit zo'n track verschenen, vandaar de titel van de compactdisc Rare Orbison. Daarvan hoor je Wings of Glory gevolgd door Blues in the Mind. En ook van deze CD hebben we één exemplaar, dus er valt weer een kleine pauze. I could ride on wings of glory to a mountain in the sky with fantasies and dreams of love too beautiful to die. And step into the door that time will never close with promises of all desire and love no other. I ought to hate you for these blues in my mind. What makes me love you? Am I losing my mind? I wonder where I'm gonna wind up. I just can't make my crazy kisses brought me to keep on confusing my mind. You've got a jealous air about you. Maybe I'm better. is having trouble. vindt het terug op de compactdisc Where Orbison van Roy Orbison. Dit was weer de CD-show van de Tros voor vanavond. Er werd aan meegewerkt door John Evers, die deed de techniek, Jan van Ditmars en uiteraard Wim van Putten. Ik hoop dat je het weer aangenaam vond de afgelopen twee uur. En wat ons betreft heel graag tot de volgende week. Blijf luisteren naar de Tros, want zo dadelijk volgt rechtstreeks vanuit Nick Vollebergs Jaarscafé in Hilversum Session zei ik nou, in Hilversum? In Laren.